terug bij jou. Openlijk blijf je me trouw. Dan komt alles weer goed. Als ik je weer ontmoet. Stay naar Die dagen die duren zo lang, jaren was ik hier alleen. Je weet dat ik naar huis verlang. Een zeeman moet naar zee neemt toch steeds wat in zich mee. Zijn vrouw, zijn kinderen en plicht. Straks komt zijn vaderland in zicht. steeds verlang ik naar jou. Die dagen die duren zo lang, jaren was ik hier alleen. Je weet dat ik now